Weerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Voor het eerst in meer dan een jaar praat Iran met de grote mogendheden over zijn nucleaire programma. De verwachtingen van het tweedaagse overleg in Genève zijn laag. Vermoedelijk wordt er hooguit afgesproken om later verder te praten. Het vorige overleg in oktober vorig jaar leek te leiden tot een doorbraak. Afgesproken werd dat Iran zijn uranium in Rusland zou laten verrijken... maar later stelde Iran allerlei aanvullende voorwaarden. Sinds die tijd is het wantrouwen tussen vooral de VS en Iran alleen maar toegenomen. Gisteren maakte Iran bekend dat het erin is geslaagd zelf uranium te winnen. De Verenigde Staten zeggen dat ze zich bij de besprekingen van vandaag en morgen krachtig zullen opstellen. In een ziekenhuis in Israël is de chef van de politie van Haifa aan haar brandwonden bezweken. Het dodental van de bosbrand bij Haifa is daarmee opgelopen tot 42. De vrouw liep vrijdag ernstige brandwonden op. Ze reed in een auto achter een bus met gedetineerden en gevangenbewaarders die door de brand werd ingesloten. Tientallen inzittenden van de bus kwamen om. De bosbrand bij Haifa is sinds vanochtend geblust. Daarom komen de Nederlandse blushelikopters die naar Israël onderweg waren terug. Het energieverbruik van huishoudelijke apparaten kan slimmer en goedkoper als ze worden aangestuurd door een computer. Ruim 20 grote bedrijven, waaronder Philips en Eneco, willen dit bewijzen in een grootschalig demonstratieproject. Bij 5000 huishoudens en bedrijven gaat de computer bepalen op welk moment van de dag bijvoorbeeld de wasmachine of de vaatwasser aangaat. En zo wordt het energieverbruik verdeeld over 24 uur en bespaart de consument geld. Ook zou het 10% energie besparen. Daarnaast gaan de gezamenlijke bedrijven proberen energie uit verschillende bronnen te halen, zoals zonnepanelen, windturbines en warmtepompen. Het weer, eerst nog kans op mist. In het zuidoosten blijft het bewolkt. In de rest van het land kan de, zon door, kan de zon doorbreken.